your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Thomas van Empelen. Hey, goedemorgen, een beetje laaghangende bewolking. Zon deze ochtend, regen komt eraan, maar daar hebben we het niet over. Of ja, stiekem toch eigenlijk wel dus, maar goed, eh, dat is niet bedoeld. Uh, zometeen het werk in de set van Sirwell. Dat is er eentje die ik vaak heb gebruikt als uittocht op eh, Lowlands. Dan eh, maandagochtend speakertje aan. En dan Enya aanzetten. Only Time, lekker sferisch. Ah, heeft er een remix van gemaakt. Die is echt ontzettend lekker, die hoor je zo meteen. Eerst de nieuwe van hem. Goed, Cyril, That's Her, samen met Wiz Khalifa. they say that's her. Yes, sir. That's her, that's her, that's her, that's her, yes, sir. That's her. With bad one, see, nine, they say that's her. The type to make you nervous. The type to make you buy some bottles on purpose. Bottle service, Vita herb lit. Body perfect. Know how to roll a thick. Archive your closet and clothing. Who gon' lead the party with me? Well, it all depends. With the bad ones here tonight, they say that's her. Mercedes. Let me find out what size you wear. Can I buy you a Cartier? Fly you in the air, take you everywhere. Water crystal clear, help you disappear. You've been disciplined lately, oh you working out? New Birkin out, that's what you heard about. You look perfect now, what you nervous about? It's about Lips, nails, cheeks, seeing things I can't believe. True outfit queen, and of course nobody teased. I need a bad one. You gon' lead a party with me, well, it all depends. So was he a They said that's yes, sir. That's that's yes, sir, yes, sir, that's her, yes, sir.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 Het is je favoriete radiozender op de favoriete dag van de week. Mix Marathon vrijdag. Cyril in de mix bij Slam. En ik denk dat hij er weinig van eh, gewend is. Eh, ik denk dat hij dat niet kent ook bijna, maar sneeuw. En toch gaat hij het zien, namelijk eh, hij staat vanmiddag op uh, de Alpe d'Huez in Frankrijk. Tomorrowland Winter wordt daar gehouden en hij staat er vandaag al. Lekker even. Hij komt uit Australië, dat kent hij natuurlijk helemaal niet, sneeuw. En voor de rest is hij er ook bij op Tomorrowland. Twee weekenden. De grote cirkel, 2,5 jaar geleden doorgebroken met Stumbling In. En Taken the World by Storm. En nu in de mixmarathon, marathon, hoorde No Hopes, My Dance. Ja, deze kan eigenlijk niet. Eh, deze week ken je wel toch? Ja, Praise You, Purple Disco Machine Edit van Fatboy Slim. Morgen! 80. to the left, to the right. Een van de laatste van Chris Lake, Skrillex en La Noche. En over, eh, dat is nacht toch volgens mij? Nou goed, mijn Frans is ook echt heel slecht. Laten vallen zo snel dat het kon. Eén ding is wel zeker over de nacht gesproken. Stel voor, dat betekent het dat hij eh, wat eh, korter is. Zaterdag op zondag, dan gaat namelijk de zomertijd in. En dat zorgt voor veel vervelende effecten. Namelijk mensen zijn er allemaal van slag van. En het zou even slecht zijn als ze twee weken fastfood eten. Dat ritme. En dat duurt eh, vier tot vijf dagen voordat we eraan wennen. Dus eh, zaterdag of zondag, je bent gewaarschuwd, gaat er een uurtje vanaf. Kan je wel heel cool zeggen dat je tot de drie uur s ochtends hebt doorgefeest... terwijl het eigenlijk uh, twee uur is dan, weet je. Hey, Rockwell. En de vocale van Michael Jackson in deze throwback. Somebody's watching me de set van Een Goedemorgen, dit is hem. De onvervalste en ook onversneden Slam Mix Marathon. I heeft zo'n beetje één hit gehad, één plaat gemaakt. Daarna lekker gaan zitten op zijn centen. En heeft toch Michael Jackson bereid gekregen om op zijn plaat te zingen. Alsof hij eh, vieze filmbeelden van Michael Jackson zou hebben. Als persmateriaal. Nou ja, Michael Jackson deed het en dit was het resultaat. Somebody's watching me bij Slam. Weerbericht voor vandaag. De dag begint zonnig. Langzaamaan meer bewolking. Regen vanuit het westen vanmiddag. En het weekend wordt druilerig helaas. En niet heel warm. Eén vertraging die opvalt. Grenscontrole A1 richting Hengelo. Voor eh, Hengelo daar uh, eh, 10 minuten. Mix Marathon. Je bent erbij. Lucas en Steve voor je zo meteen naar Cream en Paradise Bar. <laughs> Wat zei ik nou? Paradigm? Nee, ik weet ook niet. Paradigm, toch? Zeg je dan? Ja precies. smart speaker. Slam. Slam. Mix Marathon. Chris en Steve, een versie van Push the Feeling On, Nightcrawlers en MK samen. Eerst hit van MK in de 90s ook. Hey, goed dat je erbij bent. Dat geldt ook voor uh, Davy. Goedemorgen. Morgen Thomas. Bijna weekend, jongen. Knallen ah, met die ah, andere. Ja, knallen gaan we doen, jongen. Hey, en Denise is er ook bij. Goedemorgen, Slam. Lekker aan het genieten hier van het zonnetje. Wat schijnt door de ramen op mijn kantoor. Heerlijke mix van Cyril erbij. Zo kom ik de vrijdag wel door. Geniet er allemaal van en maak er een fantastisch weekend van. Doei doei! Ja, ik kan horen dat Denise gewoon echt een goed mens is die uh, jou testen. Ik ook hè trouwens, maar bij Denise klinkt het waar heel lief allemaal. Hey, dan gitaren in de mixmarathon. Het gaat gebeuren, zeker. Dit is zo goed, hij zegt Let It Happen. Tame Impala in de Om Nom Nom Nom Nom Nom remix bij Slum. wanna touch me there. I want it right now. Let the people stop and stare. I don't really care. We can do it mm. anywhere. You like to move it, move it. I like to move it, move it. Get up and get right to it. Our bodies speaking through it. You like to move it, move it. I like to move it, move it. I'm so connected to it. Our bodies speaking speaking fluid. een feestje te maken, hij zegt. There she goes bij Slam. Ook nog Lucas en Steve gehoord. Let it happen, van een plaat blijft dat ook in de Om Nom Nom Nom remix. Eén ding is zeker, je hebt Slam aanstaan, de mixmarathon En vandaag natuurlijk weer de allergrootste line-up. Houseweek komt langs. Leighton, Giordani, Rehab in de mix. Belders Only zometeen om 10. En natuurlijk straks om 9 al hier bij Slam, Sam Veld dat betekent ook, ook dat uh, eh, Fawaka Hielke Boersma ieder moment kan binnenlopen in de studio. Zin al. De lekkerste vrijdag heb je met Slam, de Mix Marathon. Nog even een goed aantal minuten. Cyril in de mix. Let's get low when the drum starts to go. eigenlijk vaker mogen draaien weer deze plaat op Slam. En goed. Waanzinnig. Jamback en Positive maakt een eh, bijna einde aan de set van Circle. In de studio Hilke Boersma. Ja, Jij hebt hem eh, te pakken uit de fruitschaal, heb ik begrepen. Hij moet veel fruit eten. Ik ben laatst een beetje verkouden geworden, dus dan denk je aan je vitamine C. Dus eh, ik heb een banaan gepakt, maar hij is groen. Eh, ja, dat is wel de ene keer... Of, of, je kan er, eh, of je kan er eh, taart van bakken, de bananen hier, of ze zijn groen. Eén van de twee. Ja, maar ik denk als ik hem hier door de ruiten smijt... dan is het, uh, <laughs> is het raam een stuk hier. Ja. Dus ik ga er nog even... Weet weet trouwens wel wat het voordeel is aan groene bananen? Nou? Is dat er iets meer vezels in zitten. En als ze dus echt geel zijn, dan zitten er heel veel juist meer suikers in. Oké, dus dit is een extra gezonde banaan. Hij is extra gezond en extra hard door het kou. Halve ochtend ben ik vol, denk ik, door al die <laughs> vezels. Lekker Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in en ik zit eens dus te kijken op de klok. Eh, bijna 9 uur. Wie hebben we zo meteen? Hij parkeert net zijn auto. Sam Veld. Nee, lekker. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij. De nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel... en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.